Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het UMC Utrecht heeft een rekenmodel ontwikkeld... waarmee bepaald kan worden welke medicijnen voor hart- en vaatziekten... het beste werken bij welke patiënt. Ook kan berekend worden hoe groot de kans is... dat iemand een hart- of vaatziekte krijgt. Na invoering van de gegevens van de patiënt is te zien... welke behandeling het effectiefst is. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken hoeveel bloedverdunners... of cholesterolverlagers de patiënt moet gebruiken. In België wordt vandaag gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen en de provinciale raden. De grote vraag is hoe de Vlaams-nationalistische partij N-VA van Bart de Wever het zal doen. De Wever, burgemeester van Antwerpen, maakte het bestrijden van drugscriminaliteit in de stad tot speerpunt en trad de laatste jaren hardop tegen probleemjongeren. In Gent wordt uitgekeken naar hoe de socialisten het doen nu hun burgemeester daar geen kandidaat meer is. In België geldt een opkomstplicht. Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad heeft paus Franciscus, aartsbisschop Romero en paus Paulus VI heilig verklaard. Op de ceremonie waren tienduizenden gelovigen afgekomen. Romero was aartsbisschop van El Salvador tijdens de militaire junta in de jaren 70. Hij kwam op voor de armen en maakte zich sterk voor mensenrechten. Romero werd in 1980 doodgeschoten tijdens een mis. Paus Paulus VI, paus tot 1978, werd heilig verklaard vanwege het herstel van het ongeboren kind. Hij schreef in zijn tijd een pauselijk document waarin hij het gebruik van anticonceptie verbood. Voor de kust van Texel is een bultrug gesignaleerd. Vogelspotters zagen de walvis op een kilometer afstand voorbij zwemmen. Sinds het verbod op de walvisjacht is het aantal bultruggen wereldwijd weer toegenomen. Vooral jonge dieren komen de laatste tijd geregeld in de Noordzee zoeken naar voedsel zoals haring. Het weer, droog en vrij zonnig. Hier en daar is er wel wat hoge bewolking. Met 22 tot 26 graden is het erg warm voor half oktober. Vanavond blijft het droog en helder bij een graad of 18. Morgen opnieuw warm met wel iets meer wolken.